Het onderzoek gaat over grensoverschrijdend gedrag door Ariep. Het bestuur moet nog een besluit nemen. Kritiek op het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Griekenland. Een Nederlandse stichting zegt dat zij geen goed beeld krijgen van de vluchtelingenproblematiek, omdat ze alleen op plekken komen waar alles goed gaat. Ergens anders leven mensen onder verschrikkelijke omstandigheden, zegt de stichting. En het schilderij Meisje met de Fluit komt in het Rijksmuseum te hangen. Wordt opgenomen in een tentoonstelling over Johannes Vermeer en dat is heel opmerkelijk. Onderzoekers concludeerden onlangs nog dat het schilderij helemaal niet van Vermeer kan zijn. Het parool meldt dat het Rijksmuseum in New York heeft benadrukt dat het meisje met de fluit toch een echte Vermeer is. En het 538 weer van weer.nl. Vannacht nog enkele buien, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen licht wisselvallig en iets minder wind. Het kwik stijgt met moeite naar 14 graden. En voor meer weer ga je naar weer.nl. Yes, daar gaan we met de 5-3 nacht. Jort Ed Sheeran, zometeen ook de nieuwste Joel Corey en Tom Brennan... en eh, David Guetta en Bibi Rexa.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 Ed Sheeran, the Shape of You. Welkom, het is woensdag 2 november vandaag. Goed dat je erbij bent. Hey, hij staat online. 538.nl slash nacht. Daar, eh, daar kun je een kaart vinden. Er staan allemaal puntjes op en dat zijn allemaal mensen die wakker zijn op dit moment. En daar kun je jezelf ook bij zetten. Dat zou echt heel vet zijn voor jezelf. En je staat gewoon op de website van Radio 538. Ehm, ja, het gaat super makkelijk. Stuur even je naam en je locatie door via de app van Radio 538. Dan vind je jezelf terug zometeen op 538.nl slash nacht. Een kaart met daarop alle wakkere strijders van de nacht. De allerbeste hits heb ik ook voor je. 5 Seconds of Summer zometeen naar de nieuwste van Joel Corey. guess I got what I wanted. I never knew what I needed. Leave it up to me to fuck it up without a good reason. I know, I know that it was my own fault. I never picked up that phone call. Oh Lord, all these broke hearts, but mine's the one bleeding. Bullshit. just me, myself, and everything I can to help stalking door de Harry Styles. De nacht van 538, Danny Blom. Het is eh, lekker druk in de app van Radio 538. Meld je ook vooral even door je naam en je locatie door te sturen via de 538-app. Of spreek even een leuk berichtje in, dat is ook altijd leuk. Dan eh, zet ik je ook even bij op de interactiviteit Die kun je vinden op 538.nl slash nacht. De plek waar alle nachtstrijders samenkomen. Bart uh, redt op de 58 bij Best op dit moment. Kat uit Almere, die is er weer bij. Michiel Nabuurs vanuit de Overloon. En eh, Niels, goeienacht. Goedenavond, jong. Druk aan het werk. Ja, ik wel. Ga jokker. Met de nadruk op druk. Ja, precies. Want <laughs> ehm, ja, wat ben je precies aan het doen voor werk? Nou, ik werk in een drukkerij. Ik sta achter de drukpers. Dus daarom druk aan het werk. Het is niet zo... Ja, precies. Oh, eh, het was ook echt een grap. Ik zag hem nu ook pas. <laughs> ik, ik, ga, gewoon mee met die grap. <laughs> het is... Eh, wat, wat, voor dingen druk je allemaal dan, eh, dan Niels? Uh, eh, flyer, folders, dus eh, dingetjes van de sportclub of eh, voor, een kroeg of voor een restaurant, dat soort dingen. Ga er maar vanuit, ach, goedkoop drukwerk moet hebben om het even zo te stellen. Ga er maar vanuit dat dat bij mij vandaan <laughs> Maar normaal gesproken zijn toch juist een beetje de krantendrukkerijen die s'nachts aan, het, aan het persen zijn. Maar hoe zou ben je dat s'nachts aan het doen dan? Ja, ja, maar ja, internet, bij, eh, zoals wij dat zeggen, internetwerk dat gaat gewoon 24-7 door. Dus wij eh, staan net als een krantendrukkerij gewoon 24-7 te produceren. Er is gewoon 24 uur per dag iemand die aan het drukken is. Ja. Oh, ik dacht gewoon dat het gewoon, je kunt gewoon dat 24 uur per dag een beetje bestellen via internet. En dan om 5 uur gaat iedereen naar huis en de volgende ochtend ben je dan de eerste die dan gedrukt gaat worden. Maar dat is dus helemaal niks van waar. Nee, dat is niks van waar, jongen. Dat gaat gewoon 24, 24 uur per dag door. Waar ben je nu eh, iets voor aan het drukken? Eh eh, heel toevallig voor, eh, voor een of andere voedselleverancier of zo. Van nee, even niet dieetmaterialen. Ah, heb je dan ook wel dat je dat ziet en dat je denkt, hé, hey, er zit een lekkere aanbieding aan te komen, hier ga ik wat aan hebben? Ja, heel af en toe wel, ja. <laughs> Maak je er dan ook gebruik van of laat je dan langs je heen gaan? Ik maak er heel af en toe wel eens gebruik van, ja. <laughs> hey Niels, eh, lekker bezig. Tot laat moet je nog? tot 6 uur morgenochtend. Oeh, dat is nog wel even volhouden. Nou, dan gaan we dat samen doen, dan komt het allemaal goed. Hé, hey, dankjewel, je kerel. Gaat helemaal goed komen. Werk, jongen! she'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. if you want to drop the attic. give me Love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You going need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. discovered someone else. And they say that time will tell. But I won't change, I won't change no more. I'm gonna miss you when I'm gone. Cause I've missed you all along. right by your side tonight Marv, Sick Individuals, Toengevaak en Fleming. You're miss you. Eh, vorige week was het Amsterdam Dance Event Week. Of die week daarvoor eigenlijk al. Ehm, toen was toen eh, Toengevaak bij mij in de studio. En dan sprak ik hem even. Wat op zich logisch is, want anders staat hij ook maar zo stil. Nou ja, <laughs> is dat wat ik bedoel. En... Ehm, je hoort natuurlijk altijd hele verhalen dat DJ's veel geld hebben, miljonair zijn, noem maar op.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 Ik zei, appie, weet je wat? Vandaag gaat niet lukken. Ik ga morgen draaien. En dat is op woensdag, 2 november. Dat is vandaag. Dus als een klein voorschot op de 50 Classic die we zo meteen gaan draaien. Even deze ontzettende beuker. Bartes, hoor je in de nacht van Radio 538. Dit is On The Move. is geen optie met Bartes on the move in de 5-3-nacht. we het weer met je doornemen. Eh, vannacht vooral in het noorden bui. 10 graden, aan zee veel wind. Morgen periode met zon, geleidelijk minder wind. En 14 of 15 graden wordt het. 50 had verkeer met een eh, omleiding op de A65 Breda-Tilburg bij eh, Berkel, en, Berkel en Schot. Er is een ongeluk gebeurd, omleiding bij Knopende Baas. Ga je richting de Bosvocht dan Eindhoven via de A58 en de A2. Jouw hits hoor je op 538. Lost Frequencies en James Arthur. So lost myself. Glass Animals. Tiesto en Eva Max. Jouw hits, jouw 538. That's the motto. Mm -hmm. Throw back with no chaser, with no trouble. your electric light. I'd rather be de Clean Bandit bij 538. 538. Classic. Oké, hoe zou je het vinden om voor heel even de baas van Radio 538 te zijn? Moet je me beloven dat je me niet ontslaat? Als ik zonder werk, dat zou ook lullig zijn. Eh, je mag in ieder geval bepalen wat we zo meteen gaan draaien in de 538 Classic. Enige voorwaarde is dat het een classic is en dat het een van deze drie beukers zijn. 1. stemmen is heel simpel. Pak de app van Radio 538 erbij. Stuur een 1 als je Nicki Minaj wil horen met Starships. Een 2 voor Akda de Munnik en de kapitein deel 2. Of een 3 voor Jan Wayne en Big As The Night.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 stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? precies. 538. Classic. John, waarom eh, ben je in godsnaam wakker, jongen, op dit onmogelijke tijdstip? Omdat ik niet kan slapen. Lig je, op bed te, draaien en te woelen en te doen? Nee, ik lig eh, niet op bed. Ik uh, in de keuken. Oh, kijk. Nog, eventjes, nog even wachten tot je dan echt een nieuwe poging kunt gaan doen, zeg maar. Ja. En ondanks dat wil je toch nog een gigantische beuker horen. Ja, en daardoor ga je sowieso nog niet slapen voorlopig. Ja. <laughs> ja, want hierdoor ga je zeker niet slapen. Je komt kiezen uit Nicki Minaj en Starships, Acta Munich. De kapitein deel 2 of Jan Wayne en Big As The Night. Welke mag het worden, John? 3, Big As The Night. Nou, ga ik nu voor je draaien, jongen. Heel goed. En dan slaap lekker alvast voor zometeen. Ja, dank je. Hoi! Hey. Take me now, baby, here as I am.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 Direct bij 538 90s Je maakt vanaf 6 uur weer kans op 10.000 euro. Dat geven Wietse en Klaas weg in de 538-ochtend. Doe mee met code is cashen. Kraak de code van de kluis. Geef je op via 538.nl slash ochtend. I got in the wilderness. Kijk jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. Hi, ik ben het. Je favoriete pratende kalender. Wist je dat het sowieso een goede dag wordt? Moet je eens luisteren. Op actievandedag.nl vind je iedere dag hoge korting op leuke dagjes uit, heerlijke hotels en mooie producten. Met Actie van de Dag wordt het sowieso een goede dag is 538. NS-directeur wil conducteur worden. 538 Nieuws, ANB. De nieuwe NS-directeur Wouter Koolmees wil zelf ook op de trein gaan werken. Hij gaat de opleiding tot conducteur volgen, vertelde hij in Op 1. Koolmees zegt dat hij wil weten hoe het werk op de trein is... en contact wil maken met reizigers en collega's. De opleiding duurt een paar maanden. Koolmees begon afgelopen dag aan zijn baan bij de NS... En juist op die dag werd bekend dat het kantoorpersoneel ook op de trein zou worden ingezet. Er zit weer een fout in de lijst van het RIVM met de 100 grootste piekbelasters. Dat zijn de 100 bedrijven die het meeste ammoniak uitstoten. Eerder dit jaar zat er ook al een fout in de lijst. Daardoor zou het kunnen dat bedrijven er onterecht op staan. Stikstofminister Van der Wal baalt er enorm van... en wil dat het RIVM de systemen extern laat toetsen. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft twee dagen na de verkiezingen... gereageerd op zijn nederlaag. Hij geeft zijn verlies niet toe, maar legt zich er wel bij neer. Bolsonaro zegt dat hij de grondwet zou respecteren... en de macht zou overdragen aan Lula da Silva... Die won de verkiezingen zondag nipt. En Ajax mag het seizoen voortzetten in de Europa League. In de zesde en laatste groepswedstrijd van de Champions League wonnen de Amsterdammers met 3-1 van de Schotse Rangers. Steven Berghuis en Mohamed Kudus scoorden voor rust en vlak voor tijd werd nog een keer gescoord. Daarmee eindigt Ajax als derde in de groep. Niet genoeg om in de Champions League te kunnen blijven. En het 538 weer van Weer.nl. Vannacht nog enkele buien, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen licht wisselvallig en iets minder wind. Het kwik stijgt met moeite naar 14 graden. En voor meer weer ga je naar weer.nl. op dat hoofd. Nou, dat gaat goed komen. Zometeen hier de 50 dag Dance Match van Armin van Buren. Ook in Imagine Dragons naar Medusa en James Carter. 538. high. Oh, the misery. Imagine Dragons bij Radio 538 Enemy. Heb je het gehoord? Afgelopen zaterdag. Je hoorde hem vanaf 9 eh, uur bij Radio 538 met eh, Dance Department bij Armin van Buren. Maar de hele week draaien we hem ook extra vaak. En hij heeft niet meebeslist in de vergadering. Dat is allemaal gewoon netjes gegaan. Armin van Buren. De Dance Mess heet Roll the Dice. All my life I've been a prisoner to the heist. So scared of coming down. I go out, losing my state of mind.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 Hi, goedemorgen. Eh, goedemorgen, maar je met mij hoor. <laughs> Goeienacht. Nou, ik snap dat je een beetje in de war bent, want je bent al vanaf 6 eh, uur vanochtend eh, gewoon <laughs> bezig. Ja, ik moet heel nodig naar bed. Oh, oh, oh. oh hou je dat vol? Niet. <laughs> ja, je, je ziet er achteraan nog aansluitende repetitie. Maar wat is dat dan? Eh, nou, we hebben een theatervoorstelling, uh, eh, amateur toneel, volgende week. En eh, we zitten een week voor de repetitie, dus dan is het altijd nog even alles doornemen. Oh ja. en de laatste stappen zetten. Nou goed, dat duurt dan altijd allemaal even wat langer. Ja, dat, <laughs> dus, dat, is natuurlijk altijd sowieso s'avonds, want ja, iedereen moet overdag natuurlijk gewoon werken. Ja, dus eh, dat eh, mocht ik achter mijn werk nog gewoon vrolijk achter, achteraan plakken nog. En uh, ik parkeer net mijn auto op de oprit, dus ik oh. ga mijn bed opzoeken. Ja, dat, kan ik me voorstellen, ja. Maar wat voor een stuk is het? een blijspel, dus een, ja, een komisch stuk. Na, na twee jaar staan we voor het eerst weer op de planken. Dus dat is ook voor ons weer echt allemaal wennen weer. Maar wel leuk weer, dus ik heb wel zin in. Dus, Wil je stiekem nog een klein beetje reclame maken? Ja, tuurlijk. Ja, <laughs> altijd. Brandlos. Nou ja, volgende week eh, Theater De Leest in Waalwijk, 10, 11, 12 november. Dan eh, staan we daar eh, met een heel leuk blijspel. Slapen en schranzen heet het. Dus lekker Brabant. nou, is een leuk avondje van tier. Ik zou zeggen, kom er naartoe. De Leest, Slapen nou, en schranzen. Slapen en schranzen, ja. hey, dan, precies wat iedereen de nacht, naar de nacht verlangt, zeg maar. Precies. <laughs> Nou, ik, ja, juist dat. Dus ik ga heerlijk slapen, maar eh, ja, ik verlang ook wel naar wat vroeg inderdaad. Dat kan ik me wel <laughs> voorstellen, ja. Nou Roy, ga lekker slapen. Eh, moet je straks ook weer om 6 uur beginnen? Uh, nou, mijn wekkertje gaat inderdaad gewoon om 6 uur weer. Dus We gaan heel <laughs> snel ophangen, want anders dan val je om. Dat dus is straks mijn schuld. Helemaal goed. hoi. hoi, En succes volgende week. Dankjewel. Hoi. Doeg. At your house again, are we more than friends? There's so much that I wanna say, but I gotta hold back. So scared how you I guess we're grown-ups now Sharon, Radio 538 en Bam Bam. Uh, er ontstaat nog wel eens een klein beetje eh, verwarring over, eh, over Bam Bam, Bam Bam. Ik las net ook op mijn lijst, we krijgen zo'n soort lijst met muziek die je dan draait. En daar stond deze dus tussen.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 My heart is a ghost town. bij Radio 538. En Ghost Town. Wow. Goed. 538 <laughs> weer heb ik voor je. Vannacht vooral in het noorden en bui. Minimum temperatuur zo rond de 10 graden. Aan zee veel wind. Morgen periode met zon. Geleidelijk minder wind en het wordt 14 tot 15 graden. Jouw hits hoor je op 538. Direct. Chris en Rondé. Jouw hits, jouw 538. I'm so sick of this feeling. I'm bringing me down, I'm shining me out, it's getting too easy. I got stuck in a season. I'm done with the gray, and walking away from all of my demons. take darkness turns to thuis ergens een rekening rekeningetje hebt liggen waarvan je denkt van... nou, die moet ik eigenlijk nog even betalen, maar ik zit er niet echt op te wachten... wat vaak het geval is bij een rekening. Stuur die even in via 538.nl 6 ochtend. Dan kan het zomaar zijn dat uh, en Klaas die rekening gaan betalen morgen vroeg. Kwart voor negen, nieuwe editie. Hier met je rekening in de 538-ochtend met Wietse en Klaas. Het is eh, de 538, de meeste hits krijg je hier gegarandeerd. Willy William zometeen na de nieuwste van Taylor Swift. Dit is Anti-Hero 538. 538. bien dans to break the silence? Are you driving in another lane? Cause I've been waking to the sound of sirens. I've been thinking lately, thinking about you. I've been thinking lately, you're somebody I don't wanna lose. levitating, got me off the ground. Out of control, and I bij 538. Ik ga heel even naar bed, want zometeen om 4 uur ben ik bij je terug op Radio 538. Chasing heaven, but I'm never satisfied. Need a deeper meaning, something to believe in. Let me tell you, you know I. till it's dawn. Come sweet talk to me to my heart. It's got nothing but love for the dog. jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. Radio is 538. Onderzoek naar Ariep moet opgeschort. 538 Nieuws, ANB. De Tweede Kamer wil dat het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Gadisha Ariep wordt opgeschort. Er zouden procedurefouten zijn gemaakt. En daarom vinden meerdere fracties het niet goed om ermee door te gaan. Het onderzoek gaat over grensoverschrijdend gedrag door Ariep. Het bestuur moet nog een besluit nemen. De nieuwe NS-directeur Wouter Koolmees wil zelf ook op de trein gaan werken. Hij gaat de opleiding tot conducteur volgen, vertelde hij in op 1. Koolmees zegt dat hij wil weten hoe het werk op de trein is en contact wil maken met collega's en reizigers. De opleiding duurt een paar maanden. Koolmees begon afgelopen dag aan zijn baan bij de NS en juist op die dag werd bekend dat het kantoorpersoneel ook op de trein zou worden ingezet. De gemeenteraad van Hoorn heeft de 14-jarige Dani herdacht. Die is overleden na een steekincident. De raadsvergadering begon met een minuut stilte. Dani werd vorige week vlakbij zijn school neergestoken. Een paar dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Een jongen van 16 zit vast voor poging tot moord. En kritiek op het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Griekenland. De Nederlandse stichting zegt dat zij geen goed beeld krijgen van de vluchtelingenproblematiek, omdat ze alleen op plekken komen waar alles goed gaat. Ergens anders leven mensen onder verschrikkelijke omstandigheden, zegt de stichting. En het 538 weer van Weer.nl. Er trekken enkele buien over, maar het is op de meeste plaatsen droog. Overdag licht wisselvallig en iets minder wind. Het kwik stijgt met moeite naar 14 graden. En voor meer weer ga je naar Weer.nl. One is you make me happy, two is you set me free from all the things that help me, that from just being me.